Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Russen zijn begonnen Russische paspoorten uit te geven aan inwoners van de Oekraïnse steden Melitopol en Gerson. Oekraïne noemt dat een flagrante schending van de territoriale integriteit. Volgens het Russische persbureau TAS heeft onder andere de pro-Russische oud-burgemeester van Gerson een Russisch paspoort gekregen. De Duitse bondskanselier Scholz, de Franse president Macron en de Italiaanse premier Draghi gaan aan het eind van de maand naar Kiev, voorafgaand aan een G7-top. Dat meldt Bild am Sonntag. De voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen was vandaag in Kiev om de lidmaatschapsaanvraag voor de EU van Oekraïne te bespreken. Politici en bestuurders van links tot rechts veroordelen de boerenprotestactie gisteravond bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Ze vinden dat het debat niet moet worden gevoerd in het privédomein van een bewindspersoon. De politiebond zegt dat het weliswaar moreel verwerpelijk is, maar niet strafbaar. In de Verenigde Staten zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wapenwetgeving. Volgens de organisatoren worden er ongeveer 450 demonstraties gehouden. In de hoofdstad Washington D.C. worden 50.000 deelnemers verwacht. Twee recente grote schietpartijen met 31 doden hebben de discussie over strengere wapenwetgeving opnieuw aangewakkerd. Bij gewelddadigheden in het oosten van India tussen hindoes en moslims zijn twee tieners om het leven gekomen. De verhoudingen tussen hindoes en moslim in India staan weer op scherp... na denigrerende uitspraken maandag van woordvoerders van de hindoe regeringspartij over moslims. Het Nederlands elftal heeft de derde wedstrijd in de Nations League gelijk gespeeld tegen Polen. Het werd 2-2. Oranje kwam 0-2 achter, maar door doelpunten van Klaassen en Dumfries werd het gelijk. In de slotminuten miste Depay een penalty. In dezelfde pool speelden Wales en, Bills eh, en België 1-1 gelijk.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 Mr. Chiavistelli. J. Chiavistelli. And this is my house. stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. Ladies and gentlemen, party people in the place to be. You are now listening to the incredible sound of mixer Kevistelli DJ.